Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Tweede Kamer vindt dat de Raad van State geen rechtsprekende taak meer moet hebben. De Raad is nu zowel adviseur van de regering als hoogste bestuursrechter. De VVD vindt dat die twee taken niet in één orgaan thuis horen. En PvdA, SP en D66 zijn het daarmee eens, waardoor een Kamermeerderheid ontstaat. Minister Donner voelt weinig voor het plan. Volgens hem biedt de combinatie van de twee functies in één orgaan ook voordelen. De ouders van Tristan van der Vlis, de schutter in Alphen aan de Rijn, vinden dat hun zoon veel te laat medicatie heeft gekregen van hulpverleners. Ze schrijven dat in een brief die vandaag naar voren kwam in een hoorzitting in de Tweede Kamer. De ouders schrijven dat behandelaars hen afhankelijk niet serieus namen. Hun zoon zou daardoor veel te laat antidepressiva en antipsychotica hebben gekregen. De nieuwe premier van Italië, Monti, heeft bij een eerste stemming ruime steun gekregen van de Senaat. Alleen de Lega Noord stemde tegen... Morgen is het de beurt aan het Italiaanse lagerhuis. Monti zei eerder op de dag dat hij de grote verschillen in de pensioenen wil aanpassen en dat hij ervoor wil zorgen dat de Italianen minder makkelijk de belasting ontduiken. Er komen definitief geen grote georganiseerde feesten in Amsterdam op Koninginnedag. De voltallige gemeenteraad steunt burgemeester Van der Laan daarin. Grote feesten, zoals die van Radio 538 op het Museumplein, veroorzaken volgens Van der Laan te veel overlast. De radiozender kan wel terecht bij de RAI of de Arena. Ook Utrecht, Den Haag en Almere hebben interesse getoond. In een onderzoek naar milieumisdrijven en witwaspraktijken heeft de politie Rotterdam-Rijnmond voor 4 miljoen euro beslag gelegd op goederen en contant geld. Er zijn negen huizen en bedrijfspanden in Nederland en België doorzocht. De politie vond daarbij 150.000 euro aan contant geld, dure horloges en auto's, gouden USB-sticks en een asbak met een waarde van 8500 euro. Het weer vannacht mistig bij 2 tot 6 graden. Ook overdag veel bewolking, het wordt dan maximaal 11 graden.